Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Parijs staat de Notre-Dame in brand. Uit het dak en de torenspits van de middeleeuwse kathedraal komen vlammen en rook. De brand is mogelijk ontstaan bij werkzaamheden. Over slachtoffers is nog niets bekend. De rook is in grote delen van Parijs te zien. De Notre-Dame werd gebouwd tussen 1163 en 1345... en is een van de belangrijkste toeristische attracties van de Franse hoofdstad. Elk jaar komen er zo'n 13 miljoen bezoekers. Het aantal gevallen van mazelen is wereldwijd sterk aan het stijgen. In het eerste kwartaal van dit jaar waren het er vier keer zoveel als een jaar eerder, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO zijn er nu ruim 112.000 mensen besmet. De organisatie vindt dat er veel meer moet worden gevaccineerd. De WHO wijst op recente uitbraken in landen als Ethiopië, Georgië en Thailand. En ook in landen waar kinderen doorgaans goed worden gevaccineerd zijn uitbraken, onder meer in de VS. In een deel van de stad New York is vanwege de uitbraak van de mazelen de noodtoestand uitgeroepen. eigenaar van modeketen Miller Monroe, Vidrea Retail, heeft uitstel van betaling aangevraagd. De directie hoopt daarmee een faillissement af te wenden. Miller Monroe heeft 72 vestigingen in Nederland en 160 in Duitsland. Er werken 550 mensen bij het moederbedrijf Vidrea. De winkels van het bedrijf zouden voorlopig open blijven. De financiële problemen zouden zijn ontstaan bij het Duitse zusterbedrijf van Vidrea. In de Siciliaanse hoofdstad Palermo zijn 42 bendeleden opgepakt... die botten van mensen braken en het verzekeringsgeld incasseerden. Waarschijnlijk werkten zeker 50 mensen die in armoede leefden... mee aan het in scène zetten van de ongelukken. Ze kregen in ruil daarvoor een deel van het verzekeringsgeld... vermoedelijk maar enkele honderden euro's, van in totaal duizenden euro's. De zaak kwam aan het rollen na de dood van een Tunesiër die het niet overleefde.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 you got to gave me an inch of a fuel burning my tongue, and so I left her this song. het is eh, het eh, weekend weer van de bloesemtocht. Dus waar komen ze dus weer voorbij? Een aantal mensen die daaraan meedoen. Tenminste, de, de muzikale omlijsting eh, verzorgen. En één ervan is Fabiana Dammers. De andere twee die ga je zo dadelijk al meteen in het blokje van twee horen. Colin Hoeven en Hanneke Laura. ze spelen trouwens op een aantal verschillende plaatsen. Fabiana Dammers meer eh, in, uh, in Dijl. En de andere twee, Colin Hoeven en Hanneke Laura, meer in Marienwaard. Als ik het eh, wel heb. Het zit aan de route, dus mocht je meedoen aan ah, dit komende weekend met de Bloesemtocht... dan kom je ze ongetwijfeld tegen. Wel op een bepaald tijdstip, eh, heb ik me laten vertellen. Dus eh, de één Colin Hoover, schijnt te spelen ergens eh, rond de klok van 10 uur, half 11. En Hanneke Laura doet dat om zo 12 uur. En dat doet Fabiana Dammers dan ook, maar dan op een andere locatie. Dus dat zeg ik er dan maar even bij. Welkom bij deze alternatieve FM van donderdag 11 april. En ik, we, hebben, we hebben een tweetal dames. En nog veel leuker, het is een tweeling. Nou, eh, eh, dat, is, dat, is, dat eh, is sowieso al, al, al, iets bijzonders. Ja, je mag die microfoon pakken. En dat heeft ook te maken met uh, Joors hier. Die hier, hier achter de tafel staat. Want ja, ik kom uit een gezin waarbij wij twee tweelingen hebben. Dus oh. ja, wow. dat is heel bijzonder hè? Ja. ja. Maar dus dan ben niet een deel van een tweeling? Wat, wat zeg je? Jij bent geen deel van een tweeling? Nee. Maar je hebt twee broers of zussen of zo? Eh, ik heb een oudste zus, die woont in Australië. Dat is een eenling. En ik ben ook een eenling. En dan zit er eh, boven mij zit een, een, tweeling en onder mij een tweeling. Oké. En dan, om het nog helemaal leuk eh, te krijgen... is er ook nog binnen de familie mijn jongste tweelingzus. Die heeft ook nog eens een tweeling. Dus oh. het, het, het gaat, nog wel even, gaat nog wel even door. Dus ik iets, iets hebben met tweelingen. dat is een bekend fenomeen... Ja. Dat eh, zijn jullie ook, een tweeling. Oh. Eh, eh, is dat ook meteen een voordeel? Want ik zal even de mensen thuis... Waar gaat dit over? Nee, de dames Leuna zijn vandaag te gast. Ehm, deze dames hebben vorig jaar... en ik noem de naam nog één keer... onder Delusionals meegedaan bij de Rob Akda Award. En toen heb ik ze een keer gesproken. Toen was dat... dat was meer, Madelon, meer psychedelisch, geloof ik, toch? Klopt, ja, dat was meer psychedelische rock ook wel ehm, ja, met een drummer erbij. Mhm. En ja, nu zijn we zonder drummer en zijn we Leuna. Ja, en waar de, de muzikale stijlbreuk die jullie met z'n tweeën zijn? Ehm, nou, we eh, zaten heel erg lang te denken van... willen we nog uiteindelijk nieuwe bandleden erbij hebben? Ja. Ehm, maar eigenlijk met z'n tweeën werken we zo goed samen... dat we dachten van ja, we willen het toch liever zo houden. En elektronisch, we luisteren ook steeds zelf meer naar een beetje elektronische muziek ook wel. Ja. Dus we dachten van ja, we willen wel gewoon wat meer de elektronische kant op maar nog steeds wel indie eh, muziek maken. Maar gewoon een beetje e- electro-indie. Electro-indie. Eh, ja. ja. Ehm, wat, eh, maar ik heb de, de single Stars Online hebben we nu een paar keer gedraaid. Ehm, inderdaad, wat, die, wat jullie ook op de Facebookpagina schrijven. Er zitten behoorlijk veel invloeden als het gaat om nou ja, de, de IJslandse popmuziek wat, er, wat erin zit. Wat, wat is de fascinatie daarbij? Ga ik even naar je zus Daphne. Ehm, ja, um, <laughs> gewoon, ja, door het luisteren naar muziek kwamen we inderdaad op Björk en op Vuk is dan een wat nieuwer ehm, IJslandse band. Ehm, en ja, dat sprak gewoon heel erg aan. En de hele ja, noordelijkere muziek, dus inderdaad ook Scandinavië. Ja. Eh, op de een of andere manier heeft het een bepaalde sfeer ook daar wat kouder. En dat is toch ook wel waar wij onze muziek ook wel ja, op inspireren. Op meer koudere klanken en ja. Eh, dat, dat soort artiesten. Is het, ja, kil is eigenlijk niet het goede woord, hè? Ja. Of... Eh, mm, nee. Kil klinkt een beetje negatief. Ik vind het wel wat positiever klinken. Ook ja, ja, ja, ja, Maar <laughs> eh, wie van de twee schrijft de songs? Dat doen we eigenlijk best wel heel erg samen. Ja? Ehm, maar, jij begint, maar, begint meestal, de zangeres begint meestal met... Eh, met een paar woorden, met de lyrics, ja. Ja, ik begin met een beginnetje met gewoon wat akkoorden of zo. En dan zanglijn eroverheen en dan vullen we het samen. jij doet meer de, toch wel de beats en zo. Mm. Ehm, maar we vullen elkaar heel erg aan. We, we doen ja, eigenlijk alles. Ja. samen. Want er is eh, behoorlijk wat eh, veranderd. Hè? Want de laatste keer dat jullie spraken was in de catacombe van de patronaat in Haarlem. Eh, maar nu schijnen jullie nogal erg uitgewapperd te zijn. Want de oorsprong ligt toch gewoon in Haarlem, hè? Ja, we ja, zijn geboren in Haarlem inderdaad. Ja. Ehm, maar ja, we zijn gaan studeren in Tilburg. Dus toen zijn we naar Tilburg verhuisd. Ja. <laughs> ja. Uh, de andere kant van Nederland. Ja, helemaal aan de andere kant. Uh, nou heb ik even jouw doofcel eh, gelicht. Nou ja, voor een deel gelicht, Madelon, wat betreft je activiteiten. Maar dat, schijn, ja, dat zijn plekken waar ik ook nog wel geweest ben. Bij de Mets in Breda, daar, ja. daar bivakkeer jij ook nog wel eens. Ja, ik, ik heb daar een tijdje stage ook gelopen bij de programmeur. Ja. Ehm, en ik ben ook vrijwilliger daar, dus ik ben daar vaak te vinden wel. Ja. <laughs> Hoe zit het met jou, uh, Daphne? Het is trouwens Danielle, maar sorry, sorry. Ja, ja. <laughs> Ehm, ja, ik, ik doe... Blunder! Daniëlle, <laughs> Danielle, ja. Ik dacht het net ook al te horen. Ja, ja Danielle is het. Ja, je hebt helemaal gelijk. Hoe kom ik daar nou weer bij? Hoe kom ik daar nou weer bij? en hoe kan ik dit weer goed maken? Nou, laat maar. Eh, Danielle, <laughs> vertel. Wat, eh, wat doe jij eh, dan? Ik eh, studeer nog steeds, maar ik doe ook, na, ook toevallig vrijwilligerswerk bij 013 dan, het poppodium van Tilburg. Mm dus eh, dat, is ook een uh, redelijk uh, gelouterde poppodium. Gelouterde poppodium is het 013. Ja, 013, ja de, het grootste poppodium van Nederland zelfs, eigenlijk, officieel. Meen je niet? Ja, de, de zaal is voor 3000, nog wat man. En dat is dan voor een poppodium het grootste in Nederland. Het andere, de Heineken Musical, of nee, de Afwas Live is nu is een zaal. Dus een zaal. Ja, oké. Okay. Nou, okay. Eh, even promotie voor 013. Uh, eh, ja, ja, ja, dat is duidelijk. <laughs> Maar eh, wat, wat, wat studeer jij in tegenstelling tot... wat doe je? Ehm, ik doe eigenlijk communicatie. Ehm, communicatieopleiding. Goed. Maar... Ik, zal het, ik zal het <laughs> meteen goed maken. Ehm, goed. nou ja, Marlon en Danielle. Ze gaan straks dus het wat laten horen in ieder geval. plannen voor een EP. Komen die eraan of niet? Eh, nou, we zijn eigenlijk... Ehm, we, we, zijn nog heel erg aan het nadenken of we nou, nou uiteindelijk een OP willen uitbrengen. Maar ehm, we zitten nu vooral singles op te nemen. We hebben er ook al twee weer klaar liggen. Ja. Eh, er komt eentje komt er eind juni, of begin juni uit. En eentje nog weer na de zomer. Ehm, maar ja, we, gaan, zitten nog even te denken, doen we het op een EP of laten we het gewoon losse singles steeds. Dus ja, er komt wel van alles aan. Dat oh, wel. Oké. Goed, we gaan nog even twee nummers eh, draaien. En dan is het eh, jullie beurt om eh, te gaan spelen. Goed, dat waren de dames Bruinhof, Madelon en Danielle. Inderdaad. <laughs> helemaal goed. zij gaan straks live voor ons spelen. Maar eerst nog die twee mensen die nog te zien en te horen zijn. Zaterdag aan de route van de bloesemtocht. dit is nummer 1, dat is Colin Hoeven. pictures so I can see when I grow old just how ridiculous I was. Turning pages, I watch my life as it unfolds, and all the memories come rushing back. And I'm not living in the past, and it makes me who I am. I wanna show you where I'm coming from understand that time flies. Spread your wings and join me. Take me for a ride. Hold tight, don't let heroes, I've had a few, but they have all faded away. And scars and bruises from all the stupid things I do. I've learned so much along the way. I'm not living in the past, it makes me who I am. I want to show you where I'm coming from, so you will understand that time. my eyes cry. En dat was hem helemaal. Ach, The Lover of the Light van uh, Hanneke Laura zaterdag eh, te zien en te bewonderen langs de route van de bloesemtocht. Hetzelfde geldt voor Kollenhoeven en natuurlijk ook eh, degene met, uh, waar wij het programma mee be beopenen eigenlijk. Fabiana Dammers met Roundabout Town. Dan is het nu tijd geworden voor de dames aan de andere kant van, eh, van dit, eh, dit plekje waar ik eh, nu zit. De dames Bruinhof, Madelon en Danielle zitten klaar van Leuna. Die gaan zo dadelijk spelen. En ik zou eigenlijk willen vragen, welke twee nummers zijn het? Want we doen het in blokjes van twee. Ja, we gaan eerst Shade spelen en daarna Last in His Lie. En die tweede, die gaan we in binnenkort uitbrengen. Dus, oké. Okay. Maar eerst een andere nog. Ja, oké. <laughs> Okay. You just talk to talk and don't keep your lips locked. Eh, gebruik eh, van een eh, soort echootje, heb ik... <laughs> ja. ja, klopt. Ja, ja, ja. Maakt het heel erg speciaal. Het tweede nummer, dat is de beoogde single... die de opvolger van Stars Align. Yes. this lie, I'm lost in this lie. I'm lost in this lie. uitgebreid horen in het, eh, volgende gedeelte. Maar eerst eh, nog eh, het verhaal van het lijstje.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 pardonne donne-moi mes mes péchés. L'éternité, vient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire tu es toujours avec moi. Garde-moi dans ton cœur, l'automne est presque là. Pendant tout ce temps, tu restais avec moi. Désormais, tu vas m'oublier. do was een eh, single die ze heeft uitgebracht. Eh, Natalia Magdalena, de laatste. Eh, daarvoor hoorden we Michelle Ebbe een Song for Fall and Darkness. Met het mooie stemgeluid van Elena Plaisier, of Elma Plaisier. Ik heb wat met name die ik door elkaar heen haal vandaag. Elma heet zij, van Halfway Station, die ook daarin te horen was. Ehm, er is binnenkort weer iemand die het gewoon weer bijna lopend af eh, kwam eh, komen hier in de studio. Want we hebben nog een, eh, nog een muzikant hier uit dit dorp. zijn naam is Koen Alvarez en die is bezig om zijn ja, examenopdrachten te vervullen. En Koen eh, is al een keer hier geweest. En toen woonde hij echt 300 eh, meter van de studio af. Met een eh, beetje geluk hadden we de ramen open kunnen zetten. En dan had hij het kunnen horen. Maar nu woont hij ietsje verder weg. Eigenlijk gewoon midden in het centrum van Zandvoort. Maar goed, hij komt in ieder geval 25 april langs. Dus dat is over twee weken. Dan komt hij hier gewoon fijn spelen.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 I don't need the waves. I'll stay steady in the current, slowly taking my shape. Out. So. wash it all away. Have to remind myself that really I'm okay. My roots are deeper, this time won't wash away. Roots are deeper, this time won't wash away. I don't need take me higher. I don't want them crashing down, taking all that flows around. I don't need the waves to take me higher. I'll stay steady in the current, slowly taking my shape. I won't get knocked over. by these waves. Dat was eventjes eh, Anne van Damme met de Waves. En eh, de dames zitten tegenover me. Ik was helemaal in de veronderstelling. Nou, ze gaan zes nummers spelen. Nee, ze spelen de vier. Eh, hebben jullie nog niet zoveel materiaal? Is dat de reden? Of, <laughs> Madelon zei vanmiddag heel mooi, ook tegen mijn moeder toevallig... <laughs> liever ehm, ehm, eh, kwaliteit dan kwantiteit. Dus liever wat minder en dan groeien. Helemaal dan wat meer en uh, al hoop, hoop, gebakken werk. Ja, we, nee, hebben dat is, eh, we, hebben nog wel meer nummers ook voor als we echt een volledige set live spelen. Met gewoon onze elektronische ehm, instrumenten en zo. Maar ja, die zijn ja, ik weet niet. Eh, dit zijn onze vier beste nummers, denk ik. Dus dan kan je beter de vier doen dan dat je er zes doet. Die dan twee iets minder zijn. Daar, eh, daar kan ik me helemaal in vinden. Want, eh, want ja, kijk, het is allemaal wel leuk en aardig. wij vinden dat, ja, leuk! Zes nummers. Maar kijk, als de muzikanten dat niet kunnen... dan, dan heeft dat natuurlijk weinig zin. En wij staan tenslotte in dienst van de muzikant. <laughs> Dus, dus, dus dat, dat kan ik geheel onderschrijven. Als er vier nummers zijn, moeten we het gewoon ook daarmee doen. Punt. Ehm, even over eh, jullie muziek. Want eh, het is natuurlijk uh, electro en koude muziek. Moet ik het zo omschrijven? Ja, um, ja ze zegt het ook wel dreampop. Dreampop, ja, ja. oké. Ehm, goed, ja, want, want ja, dat, is, dat is de richting die jullie, eh, die, die, jullie nu in eh, geslagen zijn. Hebben jullie dan ook, eh, ja, ja, het staat wel een beetje op Facebook... maar ook voorbeelden van, van waar jullie... ja, want het is toch ook zoiets van waar Abraham de mosterd haalt. Hè? het komt niet zomaar uit de lucht vallen. Hebben jullie voorbeelden waar, waarvan jullie denken... nou, dat kunnen wij eigenlijk nog beter of anders? Anders. Nou, ik moet het zeggen, anders. Ja, doe maar anders. Anders. <laughs> Beter, dat, dat, is, eh, dat, dat vind ik ook zo te hoog uh, gegrepen. Want, uh, nee, anders. Nou, maar dat jullie een andere benadering hebben van, van muzikale voorbeelden. Dat is eigenlijk wat ik wilde vragen. Ehm, oké, dus ja. je wilt eigenlijk meer gewoon wat onze muzikale ja, ja, ja, ja, wat een beetje van, ja. waar, waar, waarom jullie dit zijn gaan doen. Bij het beluisteren van iemand. Ik zeg een beetje knullig. Nou, eigenlijk ben ik het meeste, denk ik, voor mij was het... Ehm, toen ik eh, Radiohead ontdekte. Mhm. En eh, vooral Tom York, ik vind echt zijn stem vind ik zo goed. En toen heb ik echt wel. Eh, ja, toen dacht ik van ja, ik wil ook zo een beetje kunnen zingen of zo. En mhm. gewoon die nummers die Radiohead maakt zijn echt, vind ik echt geweldig. Dus daar is het bij mij ontstaan toen op mijn 16 of zo, denk ik 15, 16. Toen ik dat veel luisterde. Ja. Ehm, ja. En daarna kwamen ook wel meer dingen. Floors en de Machine is ook iets wat me wel heel erg inspireert. Maar ook dus Björk. En ja, dat is voor mij en voor jou. Is dat, is ook een beetje, eh, daarom een beetje een combinatie van? Van eigenlijk een beetje ook de benadering zoals uh, Radiohead dat eh, gedaan hebben. Dat je dat op een gegeven moment van hij benadert het zo. Nou, dan een beetje een soort smeltcruise van een beetje de stijlen van Björk en van Radiohead bij elkaar. Ja, ik denk sowieso dat, dat ja, de, sowieso de muziek die je vaak luistert... Dat, dat neem je altijd al mee in je eigen muziek, denk ik ook. Oh. Dus ja, het is wel sowieso een beetje een samensmelting van van alles. En ik luister heel veel. Ik vind echt heel veel leuk. Maar ja. Ja. ja. Ja, eh, en, en eh, eh, jij, jij bent nu vandaag degene die ook op de gitaar speelt, op de akoestische gitaar. Wat doe je normaal binnen, binnen, het, ja, binnen Leuna dan? Ja, we live, ja. een normale, als we ergens live spelen, dan doen we geen akoestische gitaar eigenlijk. Mhm. Dan is het elektrische gitaar, eh, veel, maar ook um, synthesizers. Dus wel echt meer die, inderdaad die koude synthesizers, wat meer elektronische geluiden. En natuurlijk ook live drums soms, dus mhm. elektronische drums. Maar um, loopt ook heel veel mee, dus we gaan spelen eh, verschillende dingen live eigenlijk. Maar ja, akoestisch doen we eh, alleen met dit soort dingen. <laughs> Oké, helemaal duidelijk. Ik, ik, ga weer even wie muziek draaien. Dus, eh, want we, gaan straks eh, jullie in de tweede uur nog een keer horen. Dus dat, dat, gaat helemaal goed komen. Eh, nu, weer tijd voor de lijst. Ehm, dit komt ook uit Zandvoort. We hadden dus net Koen Alvarez. Met daarachter Anne van Damme. maar nu is het tijd weer voor een, een dame die, die bezig is. In, wacht eens, dan gaan we het weer... nee, nee, ik moet even iets anders doen. Ik ga eerst naar het Hoge Noorden. Naar Ivy, zo heet hij. En het nummer dat heet Let Down. his melodies you have already heard. Bothered by the need to create songs to fill their bellies. Damn, I might have been born too late. And once again, I het Hoge Noorden was dat Ivy met eh, Let Down. En het eh, bracht de tijd op uh, eh, 5 voor 9. Dat betekent dat ik er nog eentje kan draaien. Ik kondigde er al net aan dat het uh, gehalte toch enigszins weer dus opgekrikt. Maar dat gaat straks in de tweede uur plaatsvinden. Nu nog tijd voor iemand die zeer binnenkort hier ook bij ons in de studio gaat komen. Levi heet zij en ze heeft afgelopen week haar EP gepresenteerd. Dit is de single Giving Up Love.